Levy Levi van Eck met het NOS-journaal. Jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar... wonen steeds langer bij hun ouders thuis, blijkt uit onderzoek van het CBS. In totaal woont 42 procent van de late twintigers in de EU nog thuis. In Nederland gaat het om 18 procent. Lang bij ouders blijven wonen komt het meest voor in Zuid- en Oost-Europa. In de Scandinavische landen zijn deze percentages het laagst. In elk EU-land wonen mannen vaker bij hun ouders thuis dan vrouwen. Een anti-Zwarte Piet-activist is door de politie aangehouden... vanwege uitlatingen in een interview met Omroep Poont. Hij zei dat hij hoopte dat ouders die naar de Sinterklaas-intocht willen... nachtmerries zouden krijgen over hun kinderen onder de botsplinters. Rogier Meijerink is een van de bestuursleden van Majority Perspective. Die stichting probeerde deze week via een kort geding... een verbod af te dwingen op Zwarte Pieten bij de intocht van Sinterklaas. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Radko Mladic... heeft vanuit de gevangenis in Scheveningen gebeld met de Servische televisie. En dat had niet gemogen. Mladic is door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld... voor onder meer volkerenmoord. Hij mag niet zonder toestemming bellen met de media... zegt een woordvoerder van het strafhof tegen de BBC. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip met 2-0 gewonnen van wereldkampioen Frankrijk... Kort voor rust maakte Wijnaldum de 1-0... en in blessuretijd zorgde de Depay met een strafschop voor de eindstand. Het is de tweede achtereenvolgende stunt van Oranje in de Nations League. Vorige maand werd Duitsland met 3-0 geklopt. Als Nederland maandag tegen datzelfde Duitsland minimaal gelijk speelt... dan plaatst het zich voor het finale toernooi om de Nations League. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal helder. Wel kan in de loop van de nacht een misbank ontstaan... Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. In het oosten koelt het lokaal af tot min 4.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 a dirty, yeah. Dirty, yeah. yeah, dirty, yeah. yeah, dirty, yeah. Beyonce, sing it now, yeah. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time.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 Come on, oh, I think about you all the time. I see you in my dreams. Oh, boy. a Come on, oh, I think about you all the time. I see you in my dreams. Atta, atta, and I am hotter, hotter, and I, yeah.